Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Door fraude met geurhondenproeven bij de politie zijn veel meer strafzaken beïnvloed dan tot dusver werd aangenomen. Volgens de Volkskrant zijn tussen midden jaren 80 en 2006 vele honderden verdachten ten onrechte door een hond als dader aangewezen. Experts spreken van een frauduleuze politiecultuur. Al langer was bekend dat politiemensen sjoemelden met voorschriften voor geurproeven... maar dat de omvang veel groter is blijkt nu onder meer uit een rapport... van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Nederlanders zijn langer en zwaarder geworden. De gemiddelde Nederlandse man is 1,81 meter. Vrouwen zijn gemiddeld 1,67 meter. Het CBS ondervroeg Nederlanders van 20 jaar of ouder over hun lengte en gewicht... en vergeleek die cijfers met 1981. Mannen zijn bijna 3,8 centimeter gegroeid, vrouwen zo'n 1,5 centimeter. Bij mannen ligt het gemiddelde gewicht rond de 85 kilo... bij vrouwen ligt dat rond de 72 kilo. Het dodental na de aardbeving in Albanië is opgelopen tot 23. Meer dan 600 mensen raakten gewond. Dat melden de Albanese autoriteiten. De aardbeving gebeurde dinsdagochtend. Onder andere in de hoofdstad Tirana en in de havenstad Dures... stortten gebouwen in en ontstond er paniek. Volgens Europese meetinstituten had de aardbeving een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De interimregering in Bolivia gaat voor het eerst in elf jaar... weer een ambassadeur in de Verenigde Staten aanstellen. Dat meldt het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aanstellen van een ambassadeur in Amerika is een breuk met het beleid van ex-president Morales. Onder zijn bewind waren de banden met de VS jarenlang gespannen. De nieuwe ambassadeur wordt waarschijnlijk een hoge diplomaat... die eerder Bolivia vertegenwoordigde bij de Verenigde Naties. De Boliviaanse president Morales trad begin deze maand af na wekenlange protesten. En dan het weer. Het is bewolkt en miserig. De temperatuur ligt rond 10 graden.